Vakbond FNV sleept het Deliveroo al een paar keer voor de rechter... en denkt dat dat er ook iets mee te maken heeft. Wij winnen natuurlijk al een tijdje eh, eigenlijk alle rechtszaken tegen dit soort bedrijven, ook tegen Deliveroo. En waarschijnlijk komt in december de Hoge Raad met een, eh, nou, met een definitieve uitspraak. Eh, eh, hè, en, en, dat betekent dat ze hun bedrijfsmodel ook voor al die rijders moeten, moeten omgooien. En wij denken wel degelijk dat dat heeft meegespeeld bij hun, bij hun beslissing. Als Deliveroo verliest, moet het bedrijf zijn bezorgers in dienst nemen en meer betalen. Er komen veel meer kinderen in hun eentje naar Nederland om asiel aan te vragen. In de eerste helft van het jaar hebben 1700 asielzoekers van onder de 18 zich gemeld, zonder hun ouders. En dat zijn er twee keer zoveel als in de eerste helft van vorig jaar. De IND zegt dat de kinderen vaak vooruitgestuurd worden. De rest van het gezin wil dan later naar ons land komen. Een Nederlands marineschip heeft een flinke drugsvangst gedaan in de buurt van Bonaire. De bemanning viste meer dan 1600 kilo marihuana uit de zee. Smokkelaars hadden de drugspakketten overboord gegooid toen ze doorkregen dat ze werden achtervolgd. Acht mensen zijn opgepakt. En het is heet, dat merken we allemaal. Maar in studentenflats is het vaak zo heet dat studenten last hebben van slaap- en concentratieproblemen. Zeggen ze tegen vakbond ASVA. Ook Juliette heeft er last van. Ze woont in Amsterdam in een appartementje op het nogal zonnige zuiden... waar het deze week ruim over de 30 graden wordt binnen. In mijn slaapkamer heb ik met eh, van die buddies, van die plakseltjes... heb ik allemaal aanzichtkaarten aan mijn muur geplakt. En in de zomer zakken ze om de haverklap naar beneden. <laughs> Omdat die dingen gewoon achter een aanzichtkaart smelten. Maar jij slaapt ook in deze kamer? Ja, ik slaap er. Ik, ik denk dat ik er onderhand al iets beter tegen kan. Eh, maar mijn vriend is al een keer midden in de nacht. Is heeft hij het raam en is hij op het balkon gaan zitten. Omdat hij het gewoon niet meer aankon. Ze hoopt dat haar huisbaas voor betere zonwering gaat zorgen. De vakbond zegt dat sommige flats ook wel een likje verf kunnen gebruiken. Als ze niet zwart maar wit geverfd zijn, scheelt dat ook een hoop. En dan nog het weer. Vanavond nog lang warm. Morgen opnieuw zonnig. Wat warmer dan vandaag.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 Who's gonna be the to break the silence? Are you driving in another lane? i have been waking to the sound of sirens. I've been thinking lately, thinking you. I don't wanna lose levitating, got me off the ground Out of control and I can't stop climbing Look what you do to me, look what you do to me I've been thinking lately Thinking about you I've been thinking lately You're somebody I don't wanna lose We've been talking and touching And all I wanna hear is you to say you love me If all of these nights been leading to something Cause all I wanna hear is you to say you love me en de regio.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 Er komen steeds meer minderjarige asielzoekers in hun eentje naar Nederland, zegt de IND. Deels komt dat omdat ouders kinderen vooruit sturen... maar volgens Vluchtelingenwerk gebeurt het ook vaak dat ze op de vlucht zijn voor seksueel misbruik. En in Uden is een vrouw om het leven gekomen in een parkeergarage. Volgens Omroep Brabant kwam ze met haar scootmobiel klem te zitten onder een brandslangkast. Hoe dat kan gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer vanavond is er nog lang warm buiten en morgen opnieuw een zonnige dag en dan nog iets warmer dan vandaag met maxima van 33 graden.